So they can put it out. and we gonna let it burn, burn. En daarvoor Goldfish met Take Back Tomorrow. Welkom, welkom bij deze spetterende zaterdag-editie, de 63ste Hoogtijd Vroogland. Ja, eigenlijk was het gisteren de 63ste alweer. Maar ja, toen, eh, toen moest ik helemaal, eh, ik was helemaal vergeten, maar ik zou naar Amsterdam gaan. Dus ja, nou ja sorry daarvoor. Maar ik ben weer helemaal terug in, eh, ja, wat ik nou eigenlijk heen ging naar Amsterdam, dat was ik ook alweer helemaal vergeten. Ja, ik, ik had hem weer lekker, ik heb een lekkere week achter de rug, dus lekkere chaos allemaal. Maar ik ging naar een, het Magneetfestival in Amsterdam. Dat is een, een klein festivalletje met, nou veel al onbekende beentjes en eh, leuke onbekende beentjes, Maar er stond één beentje die ik wel ken en daar ging ik samen met um, Joep heen. En Joep is af en toe vrijdag hier wel eens en die, die is dan mijn sidekick. En eh, daar de Don't Touch My Crop Monsieurs. Zo, klinkt allemaal weer lekker. Ehm, in ieder geval, nou, als hij er dan is hier, dan eh, draai ik deze ook wel meestal toch wel even een keertje langs. Want hij, hij is een heel, heel groot fan daarvan. En dat bleek ook wel gisteren, want hij ging helemaal uit zijn dak ook. Ik trouwens ook, ik vond het eh, hartstikke leuk, uh, leuke vette shit. En ik laat het zo meteen nog wel van je horen. Dus, maar hij, hij heeft zelfs, zelfs Joepje, Joepje, die sidekick die is wel eens bevrijdig is, die, die twee meter lange jongen, die heeft gewoon op het podium een nummer mee staan te zingen met, met die gasten van de Don't Touch My Croque Monsieur's. Nou, je had erbij moeten zijn, want dat was echt ontzettend vet. Maar ik heb ontzettend genoten. En het denk, ik moet eerlijk zeggen dat het toch wel meer dan waard was. Om maar even een, eh, even een dagje later of een, eh, een weekje later Monders thuis te hebben. Want dat is nu een, eh, in plaats van zaterdag de 16 november is dat nu, ik denk 17, 18, 19, 20, 21 of zo ergens. Maar ja, dat was dan nog meer dan waard. En ik zal het ook niet, ik zal het ook even niet onthouden, want het is wel echt heel, heel leuk. Als je dit live kan zien, ga het ook dan vooral live zien, dat het is echt een bizar groot feest. De Don't Touch My Crop Dit is We Are Piraten. Radio 501. Climbing Walls en daarvoor de Don't Touch My Croque Monsieur's. En We Are Piraat. Ja, die moet je eerlijk zeggen. Ze staan trouwens wel op de lijst om uh, Band van de Week te worden, de, de Don't Touch My Croque Monsieur's. Nou, als je het niks vond, dan heb je pech. Dan heb je ergens deze week een, misschien heb ik een, eh, dan wel eh, Don't Touch My Croque Monsieur's als Band van de Week. Maar ja, eerst verder met de huidige Band van de Week. De Carnavals, laatste dag. Ik daar twee plaatjes van vandaag. Onder andere deze. En dat is misschien, misschien toch wel de lekkerste plaat van de hele album. Moet je dan maar even over Dit is Lola. eigenlijk best wel een opvallende keuze, bedenk ik me nu, dat eh, deze band het is geworden. Want ja, meestal uh, eh, 9 van de 10 bands van de week die het al zijn, dat vorige week was Netsky, Weder voor Dijkkind, uh, ehm, ja, ga zo maar door. Die heb ik wel vaker gedraaid, maar ik heb de Carnivals echt nog nooit gedraaid, ook voordat ze band van de week waren. Dat is toch een bijzondere keuze. nee in ieder geval, uh, eh, dat boeit jou waarschijnlijk geen ene bal. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ehm, in twee uur hoor je nog een plaatje van de Carnivals, Killer Kid. En ja, voor de rest in de uitzending, want ik heb nog niet eens met je doorgenomen wat er nou allemaal in de uitzending zit vandaag. Nou ja, een beetje de standaard dingen natuurlijk. Het gekke genre gedeelte. Eh, ik ga weer een plaatje toevoegen aan mijn, eh, mijn lijstje van favorietjes. Ehm, ja, wat nog meer. Ik heb nieuwe muziek, hele vette nieuwe muziek van de Rizzle Kicks meegenomen. Ehm, ik ga nog een oude, of nou ja, geen oude plaat, gewoon een, plaat draaien uit, uit het lijstje van Gijs favorieten. Dus ja, eigenlijk een beetje de, de, de usual suspects, om het zo te zeggen. Maar dat maakt niet uit. En ik heb natuurlijk zoals altijd weer een overload aan muziek meegenomen. Daar ben ik ook erg goed in de laatste tijd. Veel te veel muziek meenemen. Maar ja, maakt niet uit, ga ik maar gewoon zelf. Gewoon keihard van start. Met Aluna George. this is Attracting Flies. Hold on now, I'm joking. Give me a second to collect myself. You must be joking. Otherwise, I'm laughing to myself. Why are you here again? Hold on a minute, let me check this out. Your invitation's a fake. Must be from a ticket out. I hear you out. yo. Dat heb ik wel vaker. Dat vind ik een beetje jammer dit. Probeer het gewoon weer overnieuw. 21 Pilots en Holding On To You. Lekkere plaat vind ik dat. Het gaat ook zo een van die duizend plaatjes die maar niet gaat vervelen als het aan mij ligt. En ik vind het een heerlijk nummer. Aluna George daarvoor met Attracting Flies. Dat is ook een eh, nummer. Ik weet een tijdje. Die gasten hebben nog meegedaan met, eh, met Disclosure op een nummer. Uh, White Noise was dat. En dat is ook een geworden. Dus die zijn op, zich wel lekker bezig. Aluna George. Die stonden voor mij ergens... Of, vorige maand of volgende maand ook in, in Paradiso of zo. Weet ik niet meer precies. Ja, als het nog uit, niet uitverkocht is, dan moet je maar even kijken. Want ik vind het in ieder geval een leuk moment. Even kijken, het is bijna tijd eh, voor het gekke genre gedeelte. Ja, ik denk dat ik wel even gewoon meteen kan doen, ja. Ik ben toch zo lekker bezig. Het is nu bijna half al precies. Bijna half drie precies. En dan eh, weet je wel hoe laat het is. Als, je, vooral als je die muziekje natuurlijk op de achtergrond hoort. Dan weet je dat het tijd is voor het enige echte gekke genre gedeelte in Hoogtijd voor Hoogland. Ehm, jij kan zo meteen tweeten naar Ed Radio 501. Eh, jouw favoriete plaat van het genre dat ik zo meteen in mijn handen heb. En dat kan je anders ook nog doen op de website. Ehm, www.radio501.nl Bij slash live. Dan kom je er meteen want er staan er ook van allemaal leuke andere dingetjes op de website die ik gewoon even aan kan klikken. En eh, stukjes lezen. En nog een stukje over de carnavals, over de mens van de week. En van alles nog wat. Ik kun je in ieder geval genoeg van maken. Ik kun eh, een, tijdje rondbrengen. brengen. En dus ook jouw favoriete eh, plaatje aangevraagd van het genre. Dat ik dus zometeen uit het bakje met 63. Ja, dat zijn er drie bijgekomen de laatste tijd. 63 genres ga pakken. Ja. Dat is altijd wel weer spannend. Ja, afgelopen week, wat had ik afgelopen week nou weer? Ik ik, ik, had, ik had soul. Had ik, ja, dat, is, dat is ook zo. Ik, ben, ik, ik had, ik, donderdag had ik soul. En toen zou ik nog een plaatje draaien in de twee uur. Maar ja, dat ben ik natuurlijk even vergeten. Dus die wil ik eigenlijk vanavond nog even draaien. Dat doe ik zo meteen wel even. Zet ik uh, meteen in de, in, de, in de computer. Dat komt in ieder geval helemaal goed. Maar ja, het gaat er natuurlijk nu om wat dat vandaag wordt. Want dat is de hele spanning natuurlijk ook. Valt van alles uit. Het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ik heb er weer een gepakt. Ik heb er weer een gepakt. Ik zet, eh, ik zet alles weer klaar. Alles weer op zijn plek gekke genregedeelte van vandaag. Het is vandaag de 14e volgens mij. Ja, 14 september 2013 is geworden. Kijk, kijk, dat vind ik niet verkeerd. Dat vind ik niet verkeerd, nee. Het is vandaag geworden House. Jouw favoriete plaatje mag je insturen. Nou, daar kan ik me lol op, want ik, eh, ik zit er wel mooi in dat genre in ieder geval. Jouw favoriete Houseplaat zo. Moet ik even flink nagedenken wat ik ga draaien dan. Oeh, dat wordt lastig, dat wordt lastig. Maar ja, jij, eh, jij hebt vast ook wel een paar favoriete houseplaatjes. Het Gijslaagstreepje gehad, het Radio 501. Of de website www.radio501.nl slash live op de chatbox. En dan moet het allemaal goed komen, je favoriete houseplaatje. Nou, ik, eh, ik kom er wel uit, denk ik. Eerst zal ik het eens dus even dat plaatje draaien wat ik, eh, wat ik dan had beloofd te draaien. Maar dat ik weer helemaal compleet vergeten was. In het, het genre soul afgelopen donderdag. Ja, het heeft eigenlijk, om eerlijk te zijn, helemaal niks met soul te maken. Maar ja, in de, in de titel zit dan wel weer soul. En ja, dan, dan vind ik het meestal eh, Oké, afgelopen zondag ook had ik met Chris uitzendingen. Toen was het, eh, was het funk geworden, het, eh, het gekke genre gedeelte. En toen draaiden we ook gewoon Daft Punk met Daft Punk. Dus ja, waarom niet? Ik draai gewoon lekker soul wax. Ja, zit soul in, dus dan is het altijd wel goed. Je hoort nu E-talking. Ja, en jij kan dus gewoon jouw favoriete houseplaatje aanvragen. Dan sta ik ook alweer iets van uh, iets met house in of zo. allemaal nog goed komen. Edga is Hoogland, of Edga is laagstreepje Hoogland. weer Radio 501 op de website www.radio501.nl Maar dit is dus die soulplaat van afgelopen week. Soul en E-Talking op jouw radio. fucking lekker. Helemaal even tot het einde. Dan eh, je echt eens een keertje goed hoe die plaat eindigt. Omdat ben ik van de CD trouwens gewend dat hij nog even een stukje doorgaat. Maar dat maakt helemaal niets uit. Eh, met het gekke genre gedeelte van vandaag was House. Ja, dan komt er weer van alles binnen van House. Maar ook met House, hè. Dus ja, laat ik me eens een keertje van de andere kant zien. Crowded House. Into Temptation. Prachtig noemtje. You opened up your door. couldn't believe my love.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 temptation, safe in the wide open arms of hell. We can last slow hours of morning. Experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. niet gedacht dat ik ooit nog zoiets moois zou draaien. Crowded House en Into Temptation. Nou ja, hè. Dat is allemaal af hoor. Gaan we verder met de echte house. Waar het genre allemaal voor staat. We gaan verder met David Guetta en Glow in the Dark. Dit is Ain't the Party. Ain't no party without me, no. Gets crazy everywhere that I go. One day I'll put it all behind me. The trouble Are you feeling I ain't even started. I'll be high, yeah, I'll be rocking. Show me your hands, let me see you dropping. Going all night, just keep on watching. I'll go out, yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oh, older now we're partying. We're going on safari. You should be wanting, be wanting. Let's get it started. David samen met Glow in the Dark. Ain't de Party. Ja, ik moest iets van David Guetta draaien. Dus eh, dat doe ik, dan ook, eh, doe ik dan ook gewoon. Ja, als het aangevraagd wordt, dan eh, is het op zich niet zo'n probleem. Maar ja, zometeen draaien. Ik heb nog veel meer houseplaatjes laatst. Dan wees me niet bang. Maar ja, ik moet ook even wat anders gaan draaien. Iets waar ik ook ontzettend veel zin in heb. En dat is even wat, wat rock op de radio. Want ook dat moet gebeuren. Dat was trouwens afgelopen woensdag volgens mij het, gekke genre gedeelte. Of ja, eigenlijk het niet zo gekke genre gedeelte. Maar dat maakt niet uit. We hebben een afterparty van woensdag dan met POD. Dit is Youth of the Nation. het titeloze nieuwe programmaonderdeel, eh, ja, of dat ik of een plaatje heb, een lijstje van favorietjes ga draaien. Of een plaatje van eh, een oude band van de week. En ja, dat is eigenlijk ook wel een huisplaatje. Dus ik denk dat ik eerst zometeen die even ga draaien. Maar je, wat, je, wat ik zeg altijd, je kan nog steeds je favoriete huisplaatjes binnen laten komen. Het heb je al gehad. Radio 501. Of de website www.radio501.nl hmm, Ja, ik zit nu zelf te kijken, wat kan ik nog meer draaien? Ja, ik heb hier echt een hele lijst vol staan. Armand van Helden, de Audiobullies. Uh, Audiobullies trouwens, de allereerste plaat die ik hier draai, op 501. Die kan ik zo meteen wel even gaan draaien. Dat vind ik wel leuk. Eh, de Yeah Yeah Yes in de A-Track remix eh, Z zie ik staan. De bingo players in ieder geval van alles en nog wat. En ik komt ook van alles binnen. Ik zie eh, Afrojack zie ik binnenkomen en, en Martin Garrix. Dat zijn de grotere namen van de, van de hedendaagse house en alles. En Army van Buren met zijn nieuwe plaat. Of nee, ja, nieuwe plaat die is ondertussen ook alweer een tijdje uit. This is what it feels like. Maar die komt misschien ook wel even lang zo. Maar ik zal eerst eens even die, die ja, waarschijnlijk toch wel de meest bizarre plaat ehm, uit dat lijstje van Gijs favorieten voor je draaien. Ja, want ik heb, afgelopen week heb ik Luke Gijs met Bomen zijn die Lex erin gezet. Nou, dacht je dat dat verder ging? Nou ja, het is heel anders hoor. Het is wel echt compleet anders. Dat is echt de meest. Ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Dat is de meest bijzondere plaat, kan je wel zeggen. Maar die, die, plaat die ik nu ga draaien is toch wel de meest vage plaat. Als ik even snel dat lijstje doorspit. Ja, de Guerrilla Speaker met Halla. Eh, maar ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje... dat kan ook nog wel. Maar dan deze plaat, ja. Ik heb ook geen flauw idee in wat voor genre dit moet vallen. Of het in house moet vallen. Of, of in Fantasy House. Ik heb geen flauw idee. Maar ja, hij staat wel in het lijstje, want ik vind het al een hele toffe plaat. Sinjin Hockey. Dit is Prom Night. de eerste plaat die draaide op Radio 501 de Audio is en We Don't Care. Ja, ik krijg nu dus juist een berichtje binnen. Ehm, ja, er is nu een... Eh, ik zal even snel wat eh, een eh, klein verhaaltje vertellen, want ik heb bijna geen tijd meer. Ehm, ja, ik heb een, eh, er is op dit moment door eh, rond de IJsselmeer is een, een wedstrijd bezig. En dat is een, een, een liftwedstrijd. En dan gaan, er staan allemaal mensen in gekke pakken. Die staan met een duim omhoog en die willen een lift. En dan doen ze een rondje IJsselmeer van horen naar horen. Dus mocht je ergens luisteren, pik die mensen gewoon vooral op. Ze moeten zo snel mogelijk weer terug naar horen. Dan kunnen ze fantastische prijzen mee winnen. En ik hoor nu dus ook net dat ik... Want het wordt allemaal georganiseerd door één grote kroeg in Horen. En dat is Swaf. En ik hoor zojuist dus dat ik daar allemaal op sta. Dus dat vind ik dan weer een leuk, leuk dingetje. En ja, de plaats van af die schrijf ik dan voor één keer op naar de tweede uur. Want ik wil toch even een plaatje draaien voor al die duimers. Al die mensen die bezig zijn met die duimrace. Ja, hoe toepasselijk. Chubawamba en Tap Thumping. Tot zometeen in de tweede uur. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter. actief in een buurthuis, bij een sportclub, op school of waar dan ook? Ben of ken jij een vrijwilligersproject of organisatie en wil je kans maken op 5000 euro voor jouw project? Meld je dan aan voor 1 oktober voor de Meer dan Handen vrijwilligersprijzen. Kijk op vrijwilligerswerk.nl en wie weet wordt jouw project genomineerd voor een gezellige avond, voor live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koepotsplein 3 te horen. Koepotsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona.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 Ik heb haar zelfs nog geïnterviewd, ook op de stadsfeest met Jumping In. Het is een, eh, een erg vrolijk plaatje. Nou ja, vrolijk. Het is een erg eh, rustig plaatje vooral. Maar dat maakt helemaal niks uit. Eh, zo beginnen wij met de, plaats van je hoofd, de tweede uur van uit Roland. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Het is 14 september 2013. Het is de 63ste hoogtijd voor Hoogland. En ik heb weer een bizarre aantal veel leuke nummers klaarstaan. Ik heb in het eerste uur alweer een paar dingen niet gedraaid die ik wel weer had draaien. Dus dat betekent dat het wel helemaal goed gaat komen. Ik heb weer veel te veel muziek meegenomen. Maar ja, dat eh, heb ik eigenlijk altijd. uit. Dus het maakt helemaal niks uit. Even kijken. Ja, het gekke genre gedeelte van vandaag was house. En ja, er, komt, eh, er kwam van alles al binnen. Ik draaide het, eh, even die van uh, We Don't Care van de Audiobullies draaide ik al. Dat is ook wel lekker house. Maar ja, ik, vind, ik zit er eigenlijk nog wel een beetje even nog steeds lekker in eigenlijk. Om heel eerlijk te zijn. Dus ik ga gewoon verder. Een example. En Don Diablo. die mag je toch wel house noemen volgens mij. Vooral als je het een beetje kent. Dit is Hooligans op de Radio 501. en Luke. Gewoon weer een beetje Nederland. Ook een beetje dat die ga vervelen. Lekker bent, vind ik dat. Even kijken, daarvoor uh, eh, examples samen met Don Diablo. Groot of niet Example, die ik ook al eens een keer band van de week heb gehad. Die staat ook wel in dat lijstje van Gijs favorieten. Dus dat doet hij allemaal goed. En uh, Hooligans bij Radio 501. Eh, nou, ik vind dat ik onderhand wel genoeg houseplaatjes heb gedraaid. Ik denk dat ik een stuk of 4, 5 heb gedraaid. Dus dat is meer dan genoeg. Ja, er moet natuurlijk ook eh, aanbod komen voor andere nummers. Dat is ook belangrijk. En ja, ik heb nogal veel andere nummers klaarstaan. Ik zal even een beetje kijken of ik nog een beetje house klaarstaan heb vandaag. Dan moet ik daar maar even wat anders op gaan verzinnen. Ehm, ja, oh ja, ik heb nogal uh, eh, ja, twee, drie, twee, drie plaatjes house klaarstaan. Nou, misschien dat ik die nog wel kan draaien. Maar ja, dat is pas eh, ver vooruit in deze uitzending. Dat is pas over een, meer dan een half uur. Als Chris Thijsmans hier alweer bij en is met Thijs van, eh, van 4 tot 6. Hij sluit je van, jou, eh, nou, hij, dat klinkt wel erg vroeg, hij sluit je zaterdag af. Maar ja, dat is wel, eh, voor de Radio 5 crew is dat degene die hij vaak zaterdag afsluit. Hij is tot 6 uur en dan hoor je daarna nou weer van alles en nog wat, behalve gezellige DJ's. En gewoon veel muziek, maar dat maakt helemaal niet uit. veel muziek is eigenlijk veel belangrijker dan een of andere vage DJ die erheen gaat lullen. Eigenlijk wel. maar dan doe ik het ook, hè? Peter the Pirates en dit. En Mr. Understanding. Rockets en Mr. Understanding op jouw Radio 501. Dit is ook echt zo'n typisch voorbeeld van een plaat die maar niet gaat vervelen. Ja, dat zeg ik wel heel vaak. Maar ja, het, het is gewoon zo. Ik vind dat zo'n vette plaat ook. Ik ga nog steeds elke keer weer helemaal in mijn dak als ik dat nummer hoor. ja, ik vind het eigenlijk wel echt, ja. En als je dan zo'n nummer bent dat echt maar niet verveelt bij mij, dan zou je wel eens in dat lijstje terecht kunnen komen van mijn favorietjes, ja. Nou gaat dat tegenwoordig best wel snel. Want al, al, al, al heb ik tegenwoordig een nummer één keer gehoord en ik vind het allemaal geweldig. Komt hij op bijna in het lijstje terecht. Nou ja, dat is ook een beetje overdreven natuurlijk, maar zo gaat het bijna wel. En eh, ja, ook vandaag komt er dus weer een, eh, een, een, hele plaat bij. Een hele plaat van 2 minuten en 48 seconden. Ja, ik heb het over de Tour door Cinema Club en Undercover Martin. Dit was eh, in ieder geval de eerste kennismaking voor, voor mij met de band. Voor mij met heel Nederland wel ondertussen. Want ja, dat is voor mij komt die plaat uit 2010 of zo, 2009 of 2010 ergens. En ik weet dat precies ergens in mei, voor mij was het 7 of 6 mei dat ik dat hoorde. Ja, ik vind het bizar dat ik het nog weet, maar ja, dat, dat is het enige wat ik nog weet. Ik vind het heel apart. Ik hoorde hem s ochtends, s ochtends op de radio en ik vond het zo'n vette plaat. En het was, ja, ik weet dat precies, het was op zaterdag om 7, 7 mei of zo nou in ieder geval genoeg over die boel onzin feitjes. Ik, eh, ik vind het gewoon een steenvette plaat. En ik ken hem ook al jaren. En eh, ja, zolang hij uit is, zolang hij uit is, vind ik hem gewoon een vette plaat. En dan, dan draai ik hem gewoon elke week. Ja, dat vind ik meer dan terecht ook. Dus ja, hij kan eigenlijk ook niet uitblijven dat lijstje van Gijs favorieten. De Tour door Cinema Club en Undercover Martin. melt in your hands. And she spoke words of wisdom to the basement people, to the basement. Many surprises await you in the basement, people in the basement. wat support van uh, eh, Bad Horen, Uncontrollable Urg, Cardboard Cutout Boy. En daarvoor toegevoegd aan lijstje van Gijs favorieten. door Cinema Club Undercover Martin. Lekker band. Um, zometeen heb ik een nieuwe muziek voor je van eh, The Rizzle Kicks. Een band die ik al een hele tijd hartstikke vet vind. En een andere band die ik ook hartstikke vet vind is Jump Jump Dance Dance. Ken misschien nog niet? Dat komt ook nog wel, want ik heb ze eigenlijk ook al op mijn lijstje gestempeld van uh, toekomstige band van de week. Dus zou best wel eens kunnen worden dat dit er eentje had worden. Jo, nu All We Got. Jump en Dance Dance, All oh, We Got. Ja, ik draai die andere plaat vast wel eens, White Picket Fences. Trouwens, ik kan de hele tijd niet gedraaid, maar dat vind ik ook een heel toffe plaat. En die is ook al het meest beluisterd als je kijkt uh, alle luisteraantallen en zo. Maar eh, dit vind ik ook een hele stoere plaat. All oh, We Got dus. Toekomstige band van de week. Wie weet, de eh, Jump Jump Dance Dance. Verder met nieuwe muziek van de, de Rizzle Kicks. Ja, ik hoorde dit nummer. Ja, ik ben groot fan van de Rizzle Kicks. Dat moet ik er even bij vertellen. Ze staan ook niet van niks in dat, dat grote lijstje van Gijs favorieten. Ehm, ja, en dat is een heel mooi lijstje allemaal. En eh, ja, de, de Rizzo die ken ik ook al een hele tijd. Die ken ik ook. Dat is een beetje de plaats van de zomer vorig jaar voor mij ook. Mama Doe de Hump staat er ook in. Dus eh, ik vond het wel erg eh, verrassend dat ik deze plaat nu pas hoorde. Want dat album is ook alweer een tijdje uit. Maar ja, ik ben wel erg blij dat ik hem gehoord heb. Want oh, wat vind ik dit een vette plaats. Zeg. Ik heb even verder geluisterd op dat, uh, op de, dat album. Dat album heet The Roaring Twenties volgens mij in mijn hoofd snel even kijken natuurlijk. Eh, ja, Roaring Twenties hadden ehm, in 2011 een plaat eh, Stereotypical uit. En daar staan alle bekende hits op die ik als Dreamers, When I Was A Youngster staat er ook Mama Do The Hump en Down With The Trumpets. Ik denk dat die laatste toch wel het meest bekend is in, in Nederland en voor de rest eh, sowieso. Als ik denk dat het, niet het meest beluisterd is. Maar ja, ik denk dat ze met dit album wel een, even een stukje verder gaan komen misschien wel dan dat oude album. Want ja, het is echt een heel tof album. Dus ja, als je, als je deze plaat al een beetje vet vindt, dan zal ik je vooral aan, eh, aanbevelen om dat hele album te kopen. Want dat hele album is gewoon echt hartstikke tof. Van de Rizzle Kicks. dit is dus eh, ja, de eerste single die uit is en die heet Last Generation. I've got my I found my soul. Yeah. I'm living. Switch on the TV, they keep it real, we're not in that way. I turn the channel and just see somebody's life display. Awkward pauses and dodgy moments, I smile, it keeps me sane. Reality TV is morphine, give me that now, let me ease the pain. Oh yeah. Yeah, man, talent shows, have seen some of our friends go beat their targets. I've also seen careers end when they ain't even really started. Jeremy Carl got the nation laughing at other people's expense. Somebody tell that guy that we hate him too, we are not his friends. Yeah, hashtag trends. We make people go clap, clap, yeah. When I heard people buy views, I was more confused than all John Terry's black friends. Watch your mouth, son. Hashtag trends. Oi, big brothers in the house now, yeah. I said screw the voting and talking, I just wanna see people fight and have sex, so let's say hey. I'm living, I'm living life. life. Say hey, hey. I'm living, I'm living life. I've got my heart. Yeah. I found my soul. Yeah. I'm living, I'm living. I said I'm living in a wanna have fun, let me feel the music. Yeah. I hope you realize how dumb you sound when you call us stupid. I wanna drive to work, hear this beat and make my dreams come true. Keep it up, man, a beat like this reminds my heart what to do. Salute. I want you to feel useless, baby, that's right, every bad boy should. And damn right, I'm a slut, you know this, but I'm a boy, it's all good. Take snaps of me, I'm an icon and standing here in my shades. you be someone. If you beg to be followed, then you've lost your way. Yeah, hashtag trend. We make people go clap, clap, yeah. Um, why is everybody so PC? It's not my fault if you take offense. Watch your mouth, son. Hashtag trend. Um, what's wrong if a girl loves sex? It's only wrong if it's not with you, so maybe you should get better in bed. You naughty boy. living, I'm living life. life. Say hey, hey. I'm living, I'm living life. I've got my heart, I found my soul. I'm living, I'm living. I said I'm living in a Gijs Hoogland. Gijs Hoogland. 5, 0, 1. Lekker! crowd sing your song. Rizzo kicks Last Generation. Dat vind ik echt een hele vette plaat. Ja, en dat deed me gewoon hier aan denken. Aan Men Like Me. Aan die, de all-time favorite voor mij voor, eh, ja, voor heel lang. Want ik vind het echt een hele vette band ook, Men Like Me. Maar ja, dat deed me dus denken aan die nieuwe plaat van Rizzo Cakes Last Generation. Je gaat waarschijnlijk nog wel vaak langskomen. Want ja, ook Rizzo kicks dan alweer op het lijstje om band van de week te worden. Nou ja, je weet maar niet. Ik ga nog helemaal niks verklappen wie het volgende week zijn. Maar ja, dus de eh, Don't Touch My Croc Monsieurs, eh, Jump Jump Dance Dance, Rizzle Kicks, whatever. Maar ja, zoals ik ook altijd moet zeg, misschien krijg ik morgen wel zo'n vette plaat toegestuurd van een hele vette band. En vind ik dat en het feit dat dat het gewoon wordt. ja, ik weet het allemaal nog niet. Ik moet maar nog even kijken. Als jij hele vette nieuwe muziek hebt of zo, dan moet je maar even sturen naar een eh, mailtje studio.radio501.nl. Gewoon even een, eh, gewoon een mailtje sturen. Hé jongens, ik heb hele vette nieuwe muziek. Ik wil graag dat jullie het draaien op de radio. Vind ik leuk. Gewoon zoiets. En dan even een, eh, linkje naar jouw onontdekte beentje. Of wel ontdekte beentje, maar gewoon heel vet, weet ik veel. Doe maar wat leuks als je het heel vet vindt. En als je het alleen naar mij wil laten horen, snap ik ook hoor. Het reepje Hoogland op Twitter. En dan komt het vanzelf allemaal aan. Ik nog even wat, uh, ja, toch nog maar even een beetje ouds draaien. Ja. Het stond op wat lijstjes, dus dan ik we gewoon Shermanology Blast in de Avicii remix. Light, I hear the birds me everything be okay.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 plaatjes waarvan ik dacht van, oh ja. Want ik had toen, eh, dat heb ik ook nog wel verteld, eh, ja, ik had een stuk of twaalf plaatjes, twaalf van die oh ja momentjes. Eh, dat vind ik op zich allemaal wel grappig om al die muziek dan weer terug te horen. Nou ja, genoeg, genoeg house. Ik heb nog wel even wat, wat andere plaatjes voor je klaarstaan. Zoals The Mystery jazz en Two Doors Down. I think I'm in love with the girl next door It's driving me crazy, can't take it anymore I hear her playing the drums late at night The neighbors complain, but that's the kind of girl I like. And maybe I should call her up, and invite her around. Or maybe I should move to another town. 3 Jazz, 2 doorstaan op jouw radio. verder met de Band van de Week. Ja, het gaat allemaal snel. De Carnivals, laatste plaat die ik ga draaien voor Band van de Week. Volgende week heb ik dus weer een nieuwe en ik ben echt reuze benieuwd welke ik ga kiezen. Want ja, het is echt een onmogelijk opgave voor me. Maar ja, vandaag dus was nog de Carnivals. Deze hele week waren we met de Carnivals. En ik draai de laatste plaat voor hun in Band van de Week. Dat is Killer Kid. in the back. deze of Huge. Blijf ook een hele vette vinden. Daarvoor de laatste plaats voor de carnivals in de band van de week. Killer Kid hoorde je. Ja, en eh, ik zit hier weer met, eh, met, Chris. Chris die gaat zo meteen na mij uh, uitzenden. En we zijn toch weer wat luxe aan het doen, volgens mij. Chris, pak die microfoon er eens bij. Wat, zijn we, weer, we zijn weer hartstikke duur bezig vandaag. Hè? Heel decadent inderdaad. Ja, afgelopen zondag begon het allemaal met die, eh, met die overvriet dat het niet helemaal goed ging. Nee, ehm, dat was inderdaad vrij rampzalig. <laughs> ja, precies. En toen dacht ik, nou, laat, donderdag dacht ik, laat ik een eerlijk aperitiefje meenemen. Maar ja, toen kwam ik jou niet tegen. Maar ja, nu ben je er wel gewoon. Dus nu wat, ben ik wel. Wat zijn we nou aan het doen, dames en heren? Ja, ehm, we drinken een glaasje wijn. Ja, maar dan niet zomaar. een zeer alternatieve glazenkeuze. Ja, jij, jij drinkt het uit een, echt zo'n bierglas die je in, in de voetbalkantine krijgt. een stapelglaasje. En ik krijg het uit een beetje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 met 8 hoekjes. En het is, ik heb geen idee wat voor beker het überhaupt is. Een koffiekopje. noem je ze dit tegenwoordig een koffiekopje? Ja, nou, volgens mij is het een koffiekopje. Een koffiekopje. Nou, maar ja, je kan er volgens mij ook prima wijn uit drinken. Dus, eh. Ja, er zwemmen alleen wel rare dingetjes in volgens mij. Dus ik weet niet helemaal of dat uh, lekker eruit gaat zien. Eh, dat zal allemaal mijn bekertje liggen waarschijnlijk. Ik denk het wel. Ik heb er hier geen last van. Maar het ziet er wel heel classy uit allemaal. Dus, dat weer wel. En het is niet zomaar wijn. Het is ook nog peperdure wijn natuurlijk. Hè? Ja. 2,50 euro of zo heerlijke huismerkwijn. Dus dat smaakt allemaal perfect. Dus het, eh, weekend kan allemaal niet meer losbarsten. En eh, ik denk dat eh, Chris zometeen een feestje gaat vieren op die radio, of niet? Zeker weten. Heb je al wat klaarstaan? Um, ik weet wel dat ik in ieder geval het laatste half uur alleen nog maar hele fijne houseplaatjes ga draaien. Oh, dus eigenlijk wat ik zeg maar gedaan had met het gekke genre gedeelte vandaag. Ja, inderdaad. Nou, dat klinkt goed. Dat klinkt nooit verkeerd natuurlijk, als het aan mij ligt tenminste. Want, maar dat, jij hebt in ieder geval dus genoeg dingetjes klaarstaan. Ja, zeker weten. Ook nieuwe muziek van MGMT, Placebo. Oeh, kijk. Biffy Clyro. Ook nog nou ja, ik zou ze gewoon blijven luisteren. Van alles en nog wat. Biffy, Clyro vind je wel leuk trouwens. met Die hoor ik zo vaak luisteren. Oh, ja. Ja, Ik, zit wel, ik zit wel eens vaker even na. jou voor mij vorige week zaterdag ook al inderdaad. Toen eh, zaten wij hier ook nog even na. En toen eh, hoorde ik ook 26 keer Biffy Clyro langskomen. Nee, nee, nooit meer dan twee keer eh, in, <laughs> in, in twee uur. Hè? Twee keer in twee uur. Nee, dat, dat precies. is eigenlijk hetzelfde wat ik met mijn band van de week altijd doe. Ook twee keer in twee uur. Dus nou ja, ik zie, zou je in ieder geval heel veel plezier wensen met Chris zometeen. Ga ik afsluiten vandaag zitten weer op. Ik heb Radio Weekend. Ik ben er aankomende woensdag weer van 4 eh, tot 6 volgens mij. En dan, eh, ja, of nee, van 10 voor half 5 tot 6 moet ik zeggen. Want ja, oké, ik ga naar school. En ik sluit af met eh, de, de aanmiddagplaats van mij. Hardfire en Living for the Weekend. Tot ziens. tijd over. Ja, dat is wel heel lang terug. Voor mij een van de eerste keren had ik dat ook. Maar dat is bijna onwennig dat ik gewoon tijd over heb. Ja, wat moet je nu doen, hè? Ja, een beetje wachten tot je alle spots in kan starten, tot alles klaar is. En eh, ja, ja, kijk, ja, het kan. Tot woensdag. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 de Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501.